Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Kankerpatiënten hoeven sinds corona minder vaak naar het ziekenhuis. Dat komt doordat hun behandeling is ingekort door de pandemie, staat in het AD. In die periode wilden artsen mensen met een lage weerstand zo min mogelijk naar het ziekenhuis laten komen. Zo gingen sommige vrouwen met borstkanker vijf keer naar het ziekenhuis in plaats van 15 tot 20. Dat kon omdat de artsen per keer meer medicatie toedienden. In totaal bleef het dus gelijk. Het gebeurt allemaal wel in overleg met de patiënt en het verschilt per ziekenhuis of het kan. Schiphol gaat vanaf volgende week weer meer passagiers toelaten, zegt de Telegraaf. De bezetting bij het beveiligingspersoneel is weer iets beter... en dus kunnen er ook weer meer mensen inchecken. Een kleine 5000 per dag meer dan de afgelopen tijd. Schiphol denkt dat het wel goed komt... maar kunnen ze niet uitsluiten dat er toch weer lange rijen zullen ontstaan. En minder goed nieuws voor mensen die met de trein op vakantie naar Parijs willen. De Thalys gaat de komende tijd minder rijden. Afgelopen week kwam er door technische problemen twee keer een trein stil te staan... waarvan één keer in Parijs toen het bijna 40 graden was. De airco was stuk en passagiers konden niet naar buiten. De kapotte treinen moeten gerepareerd worden en daarom rijdt Thalys voorlopig minder. En als het goed is, kunnen de passagiers van de tweemaals uitgestelde Corendon-vlucht naar Ankara rond deze tijd eindelijk gaan inchecken. De vlucht vanaf Rotterdam de Hague Airport moest eigenlijk zondagavond gaan, maar toen was er geen toestel beschikbaar. De vlucht werd toen verplaatst naar gisterochtend, maar ook toen ging hij niet door. En deze man was er helemaal klaar mee. Er is geen vlucht, er is niks. Er is niks eh, te zien op de schermen. We hebben gebeld met het consulaat, we hebben de Corendon-medewerkers aan de balie gevraagd, maar gewoon geen informatie. Ze kunnen geen toestel vinden. De vliegtuigmaatschappij zal ter compensatie gratis eten aan boord uitdelen. Het weer nog. Vanochtend zijn er nog wat buien. Later wordt het wel droog. En vanmiddag is er opnieuw best wat zon. Het wordt maximaal 18 tot 22 graden. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB altijd een file door omrijders op de A9 Alkmaar richting Amstelveen. 9 kilometer file tussen Afrit Haarlem-Zuid en Amstelveen Stadhart. Stadshart. Op de A10 Koenplein richting Watergraafsmeer tussen Amsterdam-Tuindorp, Oostzaan en Zeeburg. 5 kilometer file. Door een ongeluk is de linkerrijstrook dicht en de vertraging is 20 minuten. Een vertraging tussen de Koentunnel en Afrit Volendam van 5 kilometer. En tot zover de verkeersinformatie.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 vergeten Ik was in de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 de hemel zes 7 zeven seconden Vanaf hallo tot aan dat alles anders was Het kwam als een donderslag die dag bij heldere hemel Helder hemel Ik krijg je niet meer uit mijn hoofd Probeer het wel maar het is hopeloos piace così.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

在。 jouw ZFM. gebleven, daar waar geweest. Ik dans mijn ogen dicht. Ik vlieg van gisteren naar morgen. En dan vergeet ik weer vandaag. Er ligt iets wonderlijks verborgen. Maar altijd weer onder die laag ik flap eruit wat ik aan denk. En wat ik voel en wat ik vind. Met weinig zicht op hoe dat aankomt. Bij een vijand of een vriend. Ik kijk om me heen, de nacht die beweegt. Dans tussen donker en licht. Achtergebleven, daar waar geweest dans mijn ogen dicht. En het kan me niet schelen waar ik ook strand, want dit is mijn ware gezicht. En morgen is later, dus naderhand, ik dans mijn ogen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 one so true. I love you. Sunny, thank you for that smile upon your face. Mm, sunny, thank you, thank you for that gleam that flows with grace. You're my spark of nature's fire. You're my sweet, complete desire tiny so true. Yes, I love you. Sunny, yesterday all my life was filled with rain. sunny, you smiled at me and really, really eased the day. Now the dark days are done and the bright days are here. My sunny one shines so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 van Zon, Zee, 9.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 pressure. And we won't stop until we get ya, till we get ya, say yeah. pick peppers, but I rock rhymes. Uh, one, two, three, four, several times. Uh,